uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse militair die ervan wordt verdacht geheime militaire documenten gelekt te hebben, zegt onschuldig te zijn. De 21-jarige militair werd in april gearresteerd nadat online op meerdere plekken geheime militaire documenten waren verschenen. Daarin stond onder meer dat het Oekraïense leger met een wapentekort kampt. De Amerikaan kwam aan de documenten omdat hij als systeembeheerder bij de Nationale Garde werkte op een luchtmachtbasis. Hij wordt onder meer beschuldigd van het ongeoorloofd meenemen en bezitten van geheime documenten. Als hij wordt veroordeeld kan hij tientallen jaren cel krijgen. Onderwijsminister Dennis Wiersma gaat door met gesprekken met mensen die zich door hem onheus of intimiderend behandeld voelen. Hij laat het weten nadat vandaag twee nieuwe zaken aan het licht kwamen. Wiersma zegt dat hij de zaken wilt uitpraten. Hij belooft al een aantal keren beterschap. Een inzamelingsactie voor de vernielde glazen monumenten voor kankerpatiënten in Dronten... heeft al 85.000 euro opgebracht, meldt Omroep Flevoland. De gemeente Dronten en de provincie doneren 15.000 euro. 65 van de 67 glazen panelen met daarop de namen van 20.000 overledenen zijn verbrijzeld. Er zijn nog geen aanhoudingen. De WK-selectie van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam is op een grootse manier bekendgemaakt. In een video op sociale media onthullen onder andere de Amerikaanse president Joe Biden... zangeres Taylor Swift en basketbal-icoon Shaquille O'Neal... dat onder andere Megan Rapinoe en Alex Morgan behoren tot de selectie. Op 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander van Nederland... in de tweede groepswedstrijd op het WK. Het weer. Vannacht op veel plekken sluierbewolking. Het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er vooral in het oosten en zuiden regenbuien. Op andere plekken is het droog met af en toe zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take it from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. Hey, love. stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I'd lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man way, love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.